Drie uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Orkaan Maria is aan land gekomen in Puerto Rico. De gouverneur van het Caribisch eiland verwacht dat de orkaan kan toeslaan... met het geweld dat we generaties lang niet hebben gezien. Maria is iets in kracht afgenomen... maar bereikt nog steeds windsnelheden tot 250 km per uur. Eerder trok het oog van de orkaan over het eiland Dominica. Daar zijn volgens de premier zeven doden gevallen. Op de Nederlandse eilanden Saba en Sint-Eustatius lijken de gevolgen mee te vallen. De orkaan trok er ten zuiden langs. Het Binnenhof is een tijdje ontruimd geweest vanwege de vondst van een verdachte tas bij de Eerste Kamer. Onder meer de in- en uitgangen naar het plein met de regerings- en parlementsgebouwen werden afgesloten. In de tas bleek een laptop te zitten. Studenten van Vindicat in Groningen worden niet vervolgd voor misdragingen in een sushi-restaurant. Dat heeft burgemeester Den Oudsten bekendgemaakt. Begin deze maand werden door leden van Vindicat in het restaurant gordijnrails vernield en werd er met glazen gegooid en tegen een wc-deur geplast. De eigenaar van de zaak heeft geen aangifte gedaan. Hij zei volgens de officier van justitie dat hij te weinig personeel had om iedereen in de gaten te houden. Ook onderzoek door de politie geeft geen reden tot strafrechtelijke vervolging, zegt de officier. UEFA-voorzitter Tjeferin wil af van de transfergekte in het voetbal. Op een congres van de Europese Voetbalbond zei hij dat de grens is bereikt. Tjeferin reageerde op de kritiek van de Duitse bondskanselier Merkel. Zij noemde de transferbedragen van afgelopen zomer ongepast... en riep de voetbalwereld op om de balans te herstellen. De UEFA-voorzitter is het met Merkel eens... en hij wil dat politieke leiders daarbij helpen. Ook FIFA-voorzitter Infantino zei op het congres dat hij maatregelen wil... tegen de hoge transferbedragen. Het weer, het is droog, vooral in het westen en zuiden geregeld zon... Langzaam maar zeker schijnt de zon in het oosten van het land ook vaker. 18 graden is het. De rest van de week is het rustig en vrijwel droog. De temperatuur loopt op tot zo'n 20 graden overdag. Dit is DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is alleen de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude is de vertraging ruim een half uur... want er ligt daar troep op de weg en er zijn drie rijstroken dicht. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Henrikido Ambacht en Sliedrecht... 7 kilometer door een aanrijding. De weg is wel weer vrij. En op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij knooppunt Hellegatsplein 5 kilometer.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 Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids en meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan. ANWB. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort.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 But I feel like an idiot. Working my day around the call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd You Go? I miss you so burgers and ribs. Used to have a little party every Halloween with candy by the pile, but now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. you can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you, I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? kiss so warm and tender. I can't wait till we reach that sweet moment of surrender.